De grote vakbonden hebben de staking afgekondigd... uit protest tegen de pensioenhervormingen in België. Het nieuwe kabinet, onder leiding van premier Di Rupo... heeft besloten dat de pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 naar 62 jaar. De bonden vinden dat ze veel te weinig zijn betrokken bij het overleg daarover. Oud-politici Kok, Lubbers en Bolkestein waarschuwen het kabinet voor extra bezuinigingen. Oud-VVD-leider Bolkestein trok in Nieuwsuur de vergelijking met de crisis van de jaren 30. Hij zei dat economisch protectionisme en te radicale bezuinigingen de recessie kunnen verscherpen. Oud-premier Lubbers benadrukte dat de situatie nu anders is dan in de jaren 80, toen onder zijn leiding drastisch werd bezuinigd. En volgens oud-premier Kok zijn volgend jaar mogelijk extra bezuinigingen nodig... als er majeure tegenvallers zijn. Maar als er dan toch bezuinigd moet worden... moet er worden gekozen voor hervormingen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt... of de woningmarkt, zei Kok. Of er extra bezuinigingen nodig zijn, wordt pas over enkele maanden duidelijk. In de Finse havenstad Kotka is een vrachtschip onderschept met Patriot luchtafweerraketten aan boord. Op de vrachtbrief stond dat er vuurwerk werd verscheept, maar na inspectie werden de 69 Patriot raketten ontdekt. Ook lag er 160 ton aan explosieven. Het schip kwam uit het Duitse Emden en zou op weg gaan naar Shanghai. In de Finse media gaan berichten dat de Patriots afgeleverd zouden worden in Zuid-Korea. Het schip voer onder Britse vlag. De bemanning wordt ondervraagd. Dan het weer. Vannacht bewolkt en af en toe regen. Het is 3 tot 6 graden.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 Oiseau sauvage, tournez la page de mes voyages, avions et bateaux dans cette cage comme une plage. Je dors avec elle, je dors dans ses ailes. Oiseau folage qui dans les nuages. Faites ménage, À l'ouest du corbeaux Ce jour s'achève. avec elle, je dors dans ses ailes. Oiseau fidèle, pliez vos ailes. C'est la plus belle du ciel et de l'eau. Dans cette cage, comme une plage. Je dors avec elle, je dors dans ses ailes. sauvage depuis tout là-haut. Oiseau volage, oiseau fidèle. Je dors avec elle, je dors dans ses ailes. Ja, iemand zingt het letterlijk van de daken af. <laughs> Je dors avec elle. Ik blijf vanochtend beide slapen. Julien Claire die dat zong in 1978. De achterkant van een singeltje was dat. afvragen wat staat er op de voorkant van dat singeltje. Nou, de A-kant was namelijk uh, eh, Jaloux de Toe, Julien Claire uit 1978. Nou, zojuist heb je van eh, Jan van der Putten gehoord dat er in eh, België massaal wordt gestaakt. Ook bij de collega's van de VRT Radio en Televisie. Alleen die hadden op dat moment ook een glazen huis, Music for Life. Alleen dat gaat gewoon door. Alleen de programmamakers die hebben daarbij één groot voordeel dat dat eh, glazen huis van eh, Studio Brussel... dat is op alle zenders eh, te zien en te horen. Nou, een grote bereik kan je toch nauwelijks voorstellen. Te ontvangen op 5 FM-net en dan ook nog te zien op twee televisiekanalen. Music for Life daar. Goed, eh, even tot de orde van de dag hier bij de Nederlandse radio. We gaan tot zes uur nog even gezellig door met de Nacht Klinkt Anders hier op eh, Radio 1. De Nederlandse Radio 1. En vanaf ongeveer half vijf kun je luisteren naar het leukste uitsprekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Maar nu eerst eh, twee liedjes waarvan je de cover waarschijnlijk beter kent dan het origineel. Dit bijvoorbeeld staat eh, al een aantal weken in de hitparade... maar dan in de uitvoering van de 15-jarige Birdie... begeleidend aan haar piano. Het origineel is al een paar jaar oud. En dat is van een groep die luistert naar de naam Bonnie Ver. lost when you de VARA op Radio 1 met De Nacht Klinkt Anders. Ehm, een beetje raar afgewerkt als je dat zo terug hoort. In ieder geval de, stem van Bob Dylan. En het komt van de LP Time Out of Mind. Bob Dylan met het origineel van To Make You Feel My Love... dat je natuurlijk kent in de versie van Adele. En het is de hoogste binnenkomen in de top 2000 van het komend jaar. Hm, dat je dat vast maar weet. En daarvoor hoorde je dan het eh, origineel van eh, Skinny Love. Op dit moment een hit voor Birdie. En die uitvoering werd, zoals ik al zei, gebracht door Bonnivert. Afgelopen zomer toen was hij nog voor drie optredens achter elkaar op het North Sea Jazz Festival. En uiteindelijk is er dan ook weer eens een keer een nieuwe plaat van hem uitgekomen. Hier is hij, de nieuwe single voor Prince. Oh, funky congregation. Let us bow our heads in prayer. You the Almighty for you, baby. Thank you, thank you. Glory, glory, hallelujah. van te maken. Prince heeft dat gedaan met zijn Dance For Me. all around. land te bedenken dat het ooit een punkband was. Maar tegenwoordig noemen ze zich Mariachi El Bronx. En brengen zij mariachi muziek maar wel met een, eh, nou, <laughs> een, pittig sausje. Nog pittiger dan we wel kennen van de Mexicanen zelf. Uh, mariachi El Bronx, de naam van het gezelschap. De meest recente single van de mannenclub 48 Roses. Afgelopen zomer nog op Lowlands te zien. Jolink. Die zingt alleen in zijn eigen dialect, eh, de zanger van Normaal. Maar een paar maanden geleden zong hij ook ineens in het Engels. En dat gebeurde in een uitzending van De Wereld Draait Door. Hij was ook betrokken bij eh, die eh, opnamen van De Wereld Draait Door recordings. Met het liedje van Johnny Cash. my love to Rose. I found him at the railroad track this morning. I could see the man was nearly dead. I knelt down beside him and I listened to hear the words the dying fella said. He said, Let me out of prison down in Frisco.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 Give my love to Rose, please won't you, mister? Give her all my money, tell her to buy some pretty clothes. Tell my boy that daddy's so proud of him. forget to give my love to Ben Joling in het Engels. Heel bijzonder. En dat deed hij dan tijdens de opname van de Wereldrijd door Recordings. En, daarover gesproken, die Wereld Door recordings. Een aantal van die opnamen die zal je volgende week eh, tegenkomen... wanneer je luistert naar De Nacht Ging Anders. Want volgende week dan hebben we de nacht van de... Eh, radiosessies. De, eh, de, nacht van de, van de radiosessies en de studiosessies. Wat je dan hoort, geen cd, geen plaats... maar alleen maar opnamen die gemaakt zijn tijdens eh, radioprogramma's en televisieprogramma's. En wat je zojuist hoorde van Ben Joring, dat werd dan opgenomen tijdens een televisieprogramma. Dat het dan uiteindelijk later op een cd terecht is gekomen, dat is van minder belang, maar de oorspronkelijkheid ligt toch in het feit dat het eh, een televisieopname is. Nou, zo hebben we dan vier uur lang volgende week allemaal van dat soort opnames. Eh, songs die artiesten ooit hebben gezongen in bijvoorbeeld programma's als Met het Oog op Morgen. Uh, eh, Spekers met Koppen. En ook het ochtendprogramma van Giel Belen. Daar hebben we ook uitgeput voor volgende week. Zoals bijvoorbeeld deze opname die je gaat horen. Het origineel is van Rihanna. En de cover die je gaat horen die is van de Vlaamse band Deus. Man Down. I didn't mean to end his life, I know it was right. I can't sleep but I can get it out of my mind. I need to get it out of sight before I end up behind bars. Started out as, as a simple altercation, turned into a really sticky situation. Me just thinking all the time that I'm facing makes me wanna cry. Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took his heart when I pulled out that gun. Ram, ba, ba, bum, ram, ba, ba, bum, ram, I shot a man down in Central Station in front of a big old crowd. Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, mama, mama, I just shot a man down. It's a 22, I call her Peggy Sue when she fought right down in my shoes. What? would you expect me to do? If you take me for a fool, I will lose my cool and reach for my firearm. Uh. I didn't mean to let them down, but it's too late to turn back now. I don't know what I was thinking, now he's no longer living, so I'm about to leave this town. Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took his heart when I pulled out that gun. Ram pa pa bum, ram pa pa bum, ram pa pa bum bum. Oh, mama, mama, mama, just shot a man in Central Station in front of a big old crowd. And oh, why, oh, why, oh, why? Oh, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. Look, I never thought I'd do, it, never thought I'd do it, never thought it, oh gosh. Whatever happened to me? Ever happened to me? Ever happened to me? Why did I pull that trigger? Pull that trigger. When I pull that trigger, pull the trigger, boom, boom. Somebody tell me what I'm gonna do, what I'm gonna do. town. None of them can see me now, see me now. Oh, mama, mama, just shot a man down. Central Station, in front of a big old crowd. Oh, why, uh, oh, why, uh, oh, why. Uh. Oh, mama, mama, I just shot a man down. In Central Station, in front of a big old crowd. en ochtendprogramma van uh, Giel Belen van 23 november. Jongsleden, je hoorde de uit België afkomstige Deus... met de cover van de hit van Rihanna, Man Down. Het leukste uit Spijkers met Koppen, dat komt eraan. Je hoort zo dadelijk de column van Martijn Koning... gevolgd door Atsilia Rombler die zingt Geef je over... want zij was vorige week de muzikale gast in Spijkers met Koppen... Daarna een cabaretfragment. We hebben een plaats van Julie Driscoll tussendoor. En tot besluit de column van Wim Daniel. Zo dadelijk het leukste uit Spijkers met Koppen. Maar eerst nog even een kerstplaat om in de sfeer te komen. Mick Jagger en Joss Stone. Cannibalisme. Eh, K-A-N-N-I-B-A-L-I-S-M-E. Eh, ik heb dit jaar voor het eerst meegedaan aan het groot dicté der Nederlandse taal. En ik had acht fouten. Tenminste, tijdens het nakijken van de tweede zin eh, heb ik weggezept. Um, ehm, het moet wel leuk blijven natuurlijk. Ik kwam op Nederland 3 bij het programma Proefkonijnen... waarin BNN-presentatoren Dennis Storm en Valerio Zeno elkaar gingen opeten. Nicolette Kluiver kon blijkbaar niet. Eh, mensenvlees eten op tv. Er zijn mensen die het smakeloos vinden. Eh, ik kan er geen mening over hebben, want ik heb het nog nooit gegeten. En ik, ik vind het wel briljant verzonnen. En het lijkt me sterk dat het echt gaat aanzetten tot cannibalisme. Maar ik denk wel dat veel mensen met kerst nu toch met hele andere ogen naar hun schoonouders kijken. <laughs> het, is nog nooit in mijn hoofd opgekomen hoe mensenvlees zou smaken. Maar door BNN ben ik toch eigenlijk best wel benieuwd geworden. Leuk om met een biertje aan de bar over te filosoferen. Van wie zou je een stukje willen eten en welk stukje? Een sappig stukje Felix Meurders bijvoorbeeld. En restjes Felix die daarna zo irritant tussen je tanden blijven zitten... kun je weghalen met een vinger van Dolf Jans. Zou ik nooit doen natuurlijk. Kijk, als ik zou moeten kiezen zou ik sowieso een stukje van een vrouw eten. Kijk, weet je, ik ben zelf een man en ik weet hoe ranzig een man kan zijn. En wij zijn smeergewezend. Mannen zijn onrein. Dus sowieso een vrouw. En ga ik dan een bepaald stukje eten omdat het me gewoon super lekker lijkt? Zoals eh, de tepel van Eva Jinek of eh, de tong van Britt Dekker. Of ga ik een stukje eten wat me juist mateloos irriteert? Zoals de duimen van Nina Brink of de tong van Britt Dekker. Eh, die, die gasten van BNN hebben echt de Hannibal Lecter in me losgemaakt. Ik kan er niks aan doen. Ik krijg in één keer zin om dat inie mini kleine vrouwtje uit India op te vreten. Weet je? Met dat, wat boontjes en een goed glas Chianti-wijn. Cannibalisme is helemaal zo gek nog niet. De oplossing voor het voedseltekort en de overbevolking. En iedereen kan wel iemand bedenken die ze op zouden willen vreten. De luidruchtige bovenbuurman, een vervelende leraar. boven van Erverdoorn zou Ruud de Wild in stukken hakken en opsmikkelen. Johan Cruijff zou de vier andere commissarissen nou, dan niet opvreten... maar ze wel net zo lang boven een vuurtje roosteren... tot ze allemaal helemaal zwart zouden zijn. En als je het aan de oppositiepartijen in de Tweede Kamer zou vragen... Zou natuurlijk, zouden ze eerst zeggen Geert Wilders. Maar dat kan helaas niet, want die is eh, zeer giftig. Eh, ja, zijn bloed schijn je daarentegen wel gewoon te kunnen drinken. Nee, als je de oppositiepartijen mochten kiezen deze week... dan zou de kans groot zijn dat Piet Hein Donner wordt opgevreed. De kerstverse vicepresident van de Raad van State. En er wordt gesproken van een voorgekookte benoeming. Dus het is ook wel toepasselijk. En op internet kwam ik het recept voor Piet Hein Donner tegen. En misschien is het iets voor de kerst. Het bereiden is makkelijker dan je denkt. En ik heb het eh, voor jullie meegenomen. Men nemen eh, één Piet Hein Donner, één fles olijfolie... drie teentjes knoflook, peper en zout, één grote oven en één donzen kussen. Stap 1. Lok de Piet Hein Donner met de smoes naar uw woning. Eh, wanneer de Piet Hein Donner u vraagt of u hem gaat opeten... moet u dit in alle toonaarden blijven ontkennen. Als de Piet Hein Donner blijft doorvragen... moet u zeggen dat hij niet zo uit zijn nek haar moet lullen... en gewoon even binnen moet komen. Pak nu de Piet Hein Donner vast en leg hem met zijn ruggetje op het aanrecht. Stel hem gerust met lieve woordjes als meeregeren, gedoogconstructie en onderkoning. U zult zien dat de Piet Hein Donner langzaam kalmeert. Stel hem vervolgens een vraag over een willekeurig juridisch of christelijk onderwerp... en laat de Piet Hein Donner rustig uitpraten. Dit kan enkele uren duren. Wanneer de Piet Hein Donner tekenen van vermoeidheid begint te vertonen... vraagt u of hij niet eventjes zijn oogjes wil sluiten. Pak nu het kussen en druk het ferm op het hoofdje. Houd dit 2 à 3 minuten vol totdat hij niet meer spartelt. Kleed de Piet Hein Donner uit. Dit hoeft niet per se. Donner in een jasje is ook zeer smakelijk. Verwijder nu de uiteindes van de poten, de kop, het vel en de ingewanden en smeer het vlees goed in met olijfolie. Leg de donner in een ovenschaal en voeg wat peper en zout toe. Leg de schaal in een voorverwarmde oven op 120 graden en laat het vlees in twee uur langzaam gaar worden. Uw Piet is klaar. Let wel op bij het nuttigen van de Piet dat de dijbenen en kuiten erg taai kunnen zijn vanwege het jarenlange fietsen. Eet smakelijk en dank jullie wel. Adieu. kon ik niet om je heen. Mijn ogen bevroren in je blik en smolten meteen. Zal het gaan gebeuren, is de stilte echt voor goed voorbij? Zal het zijn wat het moet zijn? Laat het maar komen dit is het moment. En geef je over. Laat me geloven dat jij het echt bent. Geef je angst aan mij. Kom uit mijn dromen volmaakt als je bent. En geef je over aan mijn hart en aan mijn ziel. Je opsnapt in is in Nederland steeds meer zwaar vuurwerk in omloop. Politiekorpsen schakelen als de situatie niet vertrouwen... zelfs de explosieve opruimingsdienst in. Hier aan tafel is zojuist aangeschoven eh, Diederik van Mechelen. Hij is een eh, vuurwerkinspecteur. Goedemiddag. Ja, goedemiddag eh, Dolf. moet ik hier gaan zitten? Ja, u, u zit. Prachtig. fijn dat u hier bent. Ik, ik zei net al, u bent vuurwerkinspecteur. Ja, sorry. Ik zou je heel graag een handje willen geven, Dolf. Maar ja, je ziet het, hè? Ja, dat... Ehm, dat ziet er behoorlijk heftig uit. Ja, handje geven kan niet meer. Jammer de bammer. Maar goed, weg is weg. Ja, ik zie het. Armpje drukken met rechts lukt ook niet meer, zie je? Kan nee. allemaal niet meer, hè? We moeten er niet aan denken hoe u billen afveegt. Ehm, u heeft alleen uw, linkerarm nog. Ja, in principe wel, maar kijk eens Dolf, als ik mijn arm tegen de klok indraai... Oh ja, nu zie ik het ook. Hoppakee, leg ik mijn armpje hier neer. Dat is toch niet normaal, of wel dan? Nee, eh, dat is allemaal gekomen door het vuurwerk dat u inspecteert. Dat is allemaal door dat verrekte vuurwerk gekomen, Dolf. Dat vuurwerk is zo en veel zwaarder dit jaar. Het is niet te vergelijken met voorafgaande jaren. Hmm. Zie je mijn oog, Dolf? Kijk eens, erin, eruit, erin, eruit, oh. erin, eruit, erin, eruit. Uw oog zit ook eh, ja, gewoon los, hè? Het zit hartstikke los, Dolf. Ze gebruiken dit jaar geen buskrijt, ze gebruiken gewoon springstof. Springstof meet u niet? Springstof, ja. Tijdens de inspecties. Boom, hand weg. Boom, arm weg. Dan hangt hij weer los. Dan hangt hij weer los als ik thuis kom. Het is gewoon afschuwelijk. Ja, en, en, eh, en uw, uw, uw mond, dat is ook behoorlijk heftig, zeg. Wat, wat is er met mijn mond? <laughs> Oh ja, dat is toch ook niet normaal, zo'n afschuwelijke wond die u daar eh, heeft. Nou, ja, eh, dit, is in principe gewoon mijn mond, Dolf. <laughs> Oké, sorry. Ehm, even terug naar het vuurwerk. Ja, heel graag als kan, want ik vond het wel een beetje een pijnlijk eh, momentje. Meneer Van eh, Mechelen, even een beeld. Eh, vroeger had je verboden vuurwerk, dat waren strijkers, die knalden heel hard, toch? Ja, dat klopt, ja. ja. Ja. nee, dat klopt. En nu heb je dus dynamiet. Nou, heb je gewoon dynamiet. En waar komt u in hemelsnaam in Nederland eh, dynamiet tegen? Nou, dat kan, uh, kwam heel toevallig kwam ik de laatste tegen. Ik was officieel niet eens aan het inspecteren. Ik was aan het winkelen met mijn vrouw. En toen in één keer, boom, bad, het hele gebouw kwam naar beneden. Nou, je schrikt je rotdolf. En waar was dit? Dat was in Heerlen. Mm. Ja. Was op klaarlichte dag in een winkelcentrum. Jongen, jongen, jongen, jongen, stelletje. En heeft u daar nog iets aan overgehouden? Daar heb ik iets aan overgehouden, ja. Een spijkerbroek, een staafmixer en een bodywarmer. Daar <laughs> aan overgehouden. Nou, dat is dan fijn. Eh, u krijgt af en toe hulp van de explosieve opruimingsdienst. Eh, u was zelf ook werkzaam bij de EOD, begrijp ik. Eh, dat klopt, ja, absoluut. Explosieve opruimingsdienst zijn oude collega's van mij. Ik heb in oorlogsgebieden gewerkt, heavy shit. Ik heb heel veel gezien, veel meegemaakt. Bermbommen, granaten, brandbommen, clusterbommen, fragmentatiebommen, oh, nucleaire bommen. Nou, ik durf wel te zeggen dat ik een hele harde jongen ben geworden, Dolf. Dat durf ik wel te zeggen. Dat ik spijkerhard kan zijn. Spijkerhard, u... Ah! Ah, stemmen gaan we gaan mama, mama. Meneer Van Mechelen, meneer Van Mechelen, rustig aan, rustig aan. Wat is dit, wat is Onze excuses. Jezus Christus. Dit was een lamp die naar beneden viel. <laughs> Eh, ik dacht dat ik dood ging. Meneer Van nou Mechelen, ik, ik stel voor dat we het gesprek schorsen. Ik ben zo ontzettend geschrokken. Ik heb in mijn nieuwe spijkerbroek geplaatst. Eh, succes met de vuurwerkinspectie. Mijn nieuwe spijkerbroek is nat. Dank u wel. castles you wear. We were gonna meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. No matter ritueel slachten. Het zou moeten omdat God het bevolen heeft. Er is hij weer. God. Niemand weet of de goede man bestaat, maar hij heeft het wel bevolen. Alleen de woordkeuze al. Onverdoofd ritueel slachten. Je mag toch hopen dat een dier eerst gedood wordt voordat het wordt geslacht. Jolanda Cabau van Kasbergen maakte deze week bekend dat ze onlangs enkele psalmregels ergens op haar lichaam heeft laten tatoeëren. De volledige tekst luidt... Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij. En wie nu mocht denken dat met gij Wesley Snijder bedoeld is... en dat de vertroostende stok en de staf van Wesley zijn, heeft het mis... want Wesley heeft precies dezelfde tekst op zijn lijf laten tatoeëren. Ik vind het prachtig, een mooie geloofsbeleidenis waar ook niemand last van heeft. Maar een pastoor die s'morgens vroeg in een woonwijk de klokken per se wil luiden... omdat hij vindt dat hij namens God zijn onderdanen dient te roepen of een religie die meent dat mensen uit naam van God moeten worden besneden. Daar zet ik mijn geloof in godsdienstvrijheid graag even voor opzij. Ik mag hopen dat de godsdienstdwinglandij binnen niet al te lange tijd voorbij zal zijn... als natuurwetenschappers het Higgsdeeltje hebben gelokaliseerd. Het higgs is de ontbrekende schakel in de verklaring van een feite alles... Ze zitten het higgs nu op de hielen in een gigantische reageerbuis ergens in Genève. Als ze het te pakken hebben, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we opeens zeker weten wie God is. En God zou eens het higgs zelf kunnen zijn. En dat heeft heel beslist geen heilig boek dat oproept tot onverdoofd ritueel slachten. Zelf ben ik wat de onverdoofde rituele slacht betreft niet van onbesproken gedrag. Niet dat ik zelf ooit geslacht heb, maar ik heb wel hand- en spandiensten verleend. Ik kom uit een vleesetende familie. Mijn moeder at zelfs hersens die haalden ze gewoon bij de slager. Of het runderhersens, varkenshersens of lamshersens waren, zou ik niet weten. Ze werd er niet slimmer van, maar ze vond het wel lekker. Maar met kerstmis aten we altijd konijn. Ik wil hier nu geen sentimenteel flappie verhaal gaan ophangen... maar de konijnen die we in de loop van de jaren met kerstmis hebben gegeten... waren allemaal eigen gekweekt door mezelf het hele jaar door van voedsel voorzien. Daartoe ging ik dagelijks op pad om paardenbloembladeren te plukken... die wij ertschallen noemden. Ik moest ze van mijn vader met wortelen al uit de grond trekken... omdat er melk in paardenbloemwortels zit... en die is goed voor konijnen, meende mijn vader. En mijn tante Anne zei altijd dat de melk ook goed helpt tegen vratten. Als je een beetje van de melk uit de wortels op je vratten doet... en je gaat s'nachts met een dode kat op het kerkhof staan... dan zijn ze de volgende morgen, dan zijn ze de volgende morgen geheid weg. Mijn vader slacht het kerstkonijn altijd volgens een vast ritueel. Maar eerst moest hij het natuurlijk doden. Dat deed hij door het konijn geheel onverdoofd met de zijkant van zijn hand achter zijn oren te slaan. Het konijn was nooit met één slag dood. Mijn vader moest wel drie keer slaan zoals de soldaat die Jezus kruisde in het gedicht van Martinus Nijhoff. En sloeg en sloeg en sloeg de spijker door zijn hand in het hout dat barstte. Het was een barbaarse middeleeuwse methode zoals mijn jeugd trouwens meer middeleeuwse kanten kende. Ik heb daar inmiddels afstand van kunnen nemen. En ik eet ook al lang geen konijnen meer. Wel bid ik sinds deze week twee keer per dag, s'morgens en smiddags... dat de natuurwetenschappers in Genève het Higgs-deeltje maar snel mogen vastleggen. Ik ben er namelijk wel aan toe dat God terugkeert op aarde... en in ieder geval aan de Eerste Kamer en aan gekke Henkie duidelijk maakt... dat hij, ik bedoel God, echt nooit, maar dan ook nooit... ook maar ergens heeft bedoeld te zeggen dat je dieren onverdoofd ritueel moet slachten. Het idee alleen al dat mensen zoiets onbeschaamds over God durven denken. Heidenen, dat zijn het. Thank you. Dear God. En daarvoor hoorde je dan het leukste uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Met er in de columns van eh, Martijn Koning en Wim Daniels was het Spekers met Koppen cabaret. En het Celia Romblé die Geef je over. Nog één uur, de nacht ging anders hier bij de Vader op Radio 1. Met onder andere een eigen opname van Adamo en Triggerfinger. Nou, eigen opnametjes gelinkt van de VRT. Maar eerst Travis. Cheers, thanks for everything. You hung me up by my heart. You're just so selfish, Gene. Yes, you are.